12 uur. Watermalgemoed met het NWS Journaal. De radicale Amerikaanse predikant Steven Anderson... wil volgende maand gewoon naar Nederland komen... ondanks pleidooien voor een inreisverbod. Hij zegt dat hij vanuit een ander Europees land... met de trein naar Amsterdam komt. Anderson staat bekend om zijn homofobe uitspraken. Zo staat volgens hem in de Bijbel... dat alle homo's geëxecuteerd moeten worden. In de Tweede Kamer vragen verschillende partijen om een inreisverbod voor Anderson. Het kabinet zou onderzoeken of dat mogelijk is. Andersen zegt zelf dat zulke negatieve aandacht hem alleen maar een groter publiek oplevert. Uit een auto van een VMBO-docent zijn vorige week eindexamendocumenten gestolen, schrijft minister Slop aan de Tweede Kamer. Het gaat om het examen Zorg en Welzijn. Dat examen kan nu niet meer worden afgenomen, maar er is nog wel een tweede versie in omloop die nog wel kan worden gebruikt. De dieven waren waarschijnlijk niet op de examens uit... want op dezelfde plek waren meer auto's opengebroken. Dallas-acteur Ken Kurtjeval is overleden. Hij werd in Nederland in de jaren 80 bekend door zijn rol als Cliff Barnes... de eeuwige rivaal van oliemagnaat J.R. Ewing, gespeeld door Larry Hackman. Verder was Kurtjeval te zien in tv-series als The Love Boat, Murder, She Wrote en E.R. Ken Kurtjeval was 83 jaar. NAC is weer een stap dichter bij degradatie uit de Eredivisie. Feyenoord won de wedstrijd in Breda net met 4-0. Als Excelsior morgenavond wint van ADO... is de degradatie van NAC definitief. Feyenoord heeft zich met de winst van vanavond verzekerd van de derde plaats. FC Utrecht won vanavond met 2-1 van Fortuna Sittard. De wedstrijd Pek Zwolle tegen Groningen werd na 57 minuten gestaakt vanwege onweer. Het was toen 2-1 voor Groningen. En de wedstrijd wordt maandag afgespeeld. Het weer vannacht klaart het op en koelt het af tot ongeveer 10 graden.